om een begin te schrijven van een regeerakkoord... waar andere partijen zich dan later bij kunnen aansluiten. Mijn Haagse collega Rol hoorde hem net vertellen waarom hij met dat plan is gekomen. Koolmees vertelde net dat het belangrijk is om na de verkiezingen weer te eh, bouwen aan relaties... om het vertrouwen weer te gaan herstellen in elkaar. En dan helpt het niet als onderhandelingen te snel gaan vastlopen... dat het dan te veel tijd tijd kost om relaties weer te gaan herstellen. Want je hebt op dit moment een breed draagvlak nodig, eh, zegt hij in de politiek. En als dan de VVD zou gaan meeschrijven... dan leidt dat al gelijk tot uitsluiting eh, van GroenLinks PvdA. En dan is die optie niet meer open. Er loopt een onderzoek naar Red Bull. De Europese Commissie kijkt of het energiedrankjesmerk de concurrentieregels heeft overtreden. Red Bull zou ervoor hebben gezorgd dat supermarkten en tankstations geen blikjes groter dan 250 milliliter verkopen van andere merken. In Frankrijk worden de aanslagen van 10 jaar geleden herdacht. In 2015 schoten mensen van IS ruim 130 mensen dood. Het waren onder andere bezoekers van een concertzaal. Daarna bliezen de daders zichzelf op. Maar één dader overleefde de aanslagen. Die kreeg levenslang. En mensen die vandaag langs de spoedeisende hulp moeten... krijgen een vragenlijst onder hun neus geduwd. Ziekenhuizen in het hele land doen onderzoeken naar sigaretten, vapes... en andere dingen met nicotine. Deze man in het LUMC in Leiden wordt ook ondervraagd. Gebruikt u een van deze onderstaande producten? Sigaretten. Sigaretten. En hoeveel sigaretten rookt u gemiddeld per dag? Nou, ik ben een gelegenheidsroker inmiddels. Gelegenheidsroker. Ja, ja. In hoeverre denkt u dat het gebruik van uw nicotinehoudende product, dus de sigaretten, een mogelijke oorzaak is dat u vandaag hier op de spoedeisende hulp bent? Ja, dat weet ik niet. Nee, kan ik niet zeggen. Artsen hebben het idee dat de klachten van veel patiënten te maken hebben met hun rookgedrag. Maar er zijn geen cijfers over. Daarom dus nu dit onderzoek. Heb ik nog het weer. Vanmiddag steeds meer wolken. Het kan ook wat gaan regenen. Maar het blijft zacht voor de tijd van het jaar. Met 14 tot 17 graden.